Zes uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Nee, onbegrijpelijk en onnodig dat Marokko zijn ambassadeur heeft teruggeroepen voor overleg. Schrijven de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie in een verklaring. Marokko is boos dat Nederlands de oud-parlementariër Said Shaou niet heeft uitgeleverd. Die wordt internationaal gezocht wegens drugshandel. En ook verdenkt Marokko hem van financiële steun aan actievoerders in Noord-Marokko. Shaou woonde in Roosendaal en werd twee jaar geleden opgepakt in een drugzaak. Of hij nog vastzit is onduidelijk. In Jemen is het aantal cholera-besmettingen gestegen naar meer dan 200.000. En er komen elke dag 5.000 gevallen bij. Volgens de VN zijn er al zeker 1300 mensen overleden aan de dodelijke infectieziekte. Onder de zieken en doden zijn veel kinderen. Door de burgeroorlog in Jemen hebben miljoenen mensen geen schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. En daardoor kan cholera zich snel verspreiden. De VN roept de strijdende partijen op een einde te maken aan de oorlog en meer te doen tegen de epidemie. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender zijn inmiddels aangekomen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Van daaruit vliegen ze een van de komende dagen terug naar Nederland. De twee werden vorig weekend ontvoerd door guerrillabeweging ELN en kwamen gisterochtend vrij. Volgens Bolt dacht de ELN dat ze CIA-agenten waren. Tegenstanders van de kerncentrales in Tihange en Doel in België houden vanmiddag een massale demonstratie. De organisatoren verwachten zo'n 60.000 deelnemers, onder wie ook Nederlanders. Ze gaan een menselijke keten van 90 kilometer vormen, van het Duitse Aken naar Tihange, via Maastricht en Luik. De actievoerders eisen dat de kerncentrales sluiten omdat ze niet veilig zouden zijn. Het weer de ochtend begint grijs met hier en daar wat motregen. Later is het overal droog met soms een beetje zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.